Gert met het NOS-journaal. De Duitse bond zwarte termijn een aparte top inlassen met landen die de meeste vluchtelingen opvangen. Die top moet dan binnen anderhalve week worden gehouden, nog voor de EU-top van eind deze maand in Brussel. Dat meldt de Duitse kant Bielt op basis van regeringsbronnen. Merkel wil onder meer met Griekenland, Italië en Oostenrijk om de tafel zitten om oplossingen te bespreken. Op de A4 bij Batuverdorp is vannacht een ambulance gecrashed en op zijn kant terechtgekomen. Volgens Rijkswaterstaat zijn de ambulancemedewerkers niet gewond geraakt, wel is er veel schade. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. Er waren, voor zover bekend, geen andere voertuigen bij betrokken. In Valencia zijn de eerste migranten aangekomen van het Aquarius-schip dat vorige week werd geweigerd door Italië en Malta. De 274 migranten zaten bij binnenkomst in de Spaanse stad... op een schip van de Italiaanse kustwacht... dat een deel van de ruim 600 opvarenden had overgenomen. De andere migranten zijn nog onderweg op een ander Italiaans schip en de Aquarius zelf. Waarschijnlijk komen ze allemaal in aanmerking voor een asielprocedure in Spanje. In Duitsland, in de buurt van Münster, zijn bij een ongeluk met een hete luchtballon de zes inzittenden gewond geraakt. De luchtballon kwam volgens de politie terecht in een regenbui en werd door een windvlaag samengedrukt. Daardoor stortte de ballon zo'n 10 meter naar beneden en kwam in een open veld terecht. Ook een medewerker van het ballonvaartbedrijf raakte gewond. Hij viel toen hij naar de plaats van het ongeval liep. Het weer soms even zon en plaatselijk een bui. Het wordt 16 tot 20 graden. Morgen en dinsdag wordt het iets warmer, 19 tot 23 graden.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 de opvulrode draad in dit programma. Wat zit er nog meer in het programma? ZFM Jazz vandaag. Dat is ehm, veel Nederlands, zoals eh, de luisteraar dat gewend is van... Uh, <laughs> ja, de luisteraar is dat gewend, van mij. Maar natuurlijk. En eh, een voorbeeld daarvan zijn de heren van de Swingmates. Dat is Bernard Berghout, Frits Landersbergen... Jeroen Koning, Frans Bouwmeester, Bob Dekker... en de naamdrager Bernard Berghout speelt nog steeds eh, klarinet op vertreffelijke wijze. Tegenwoordig in een eh, soort big band die op heel veel Lindy Hop partijen optreedt. We gaan luisteren. We gaan luisteren naar Stomping at the Savoy. thank you Savoy, de Swingmates. En eh, om te laten horen wat ze nog meer kunnen, een sneller stukje, de telefoon Song. Getting Sentimental Over You. Joe Los en zijn orkest. Ik heb nu op de draaitafel liggen een Nederlandse zangeres, Maaike Nicola. Ja, wie kent haar niet? <laughs> Dat is natuurlijk leuk. Je komt eh, in je zoektocht naar eh, programma-cd's... kom je de mooiste dingen tegen en telkens weer blijkt dat wij eh, in ons kleine landje een groot aantal eh, goed opgeleide en goed uitvoerende jazzmuzici hebben. Zoals Maaike Nicola and Friends. Ik ga twee stukken van haar laten horen. Het eerste is Nice Work If You Can Get It. If You Can Get It. Maaike, Nicola en Friends. En eh, onder die Friends, eh, daar is ook eh, de saxofonist Ron van Bergen... die destijds genomineerd werd voor de palmal Mal Swing Award. Toen, dat was de tijd dat toen sigarettenmerken nog straffeloos hun naam konden lenen aan aan prijzen en ook natuurlijk geld. Maar die tijd is voorbij. Ik ga nog één stukje laten horen van eh, deze cd met Mike Nicola. En dat is eh, Just One of Those Things. It was just one of those things one of those crazy flings, one of those bells that now and then rings. Just one of the things, it was just one of those nights, just one of those fabulous flights and trips to the moon on gossamer wings. Just one of the things that we thought of it all the end of it when we started fading the town. Well, we have the weather, yeah, all of the thing was too hot not to cool down. It's a goodbye, dear, amen. Here's hoping we meet now and then. It was great fun, it was just one of the things. of things, just one of the things. Joe Los. Uh, een anekdote uit het orkest, of over het orkest van Joe Los. Ehm, dat orkest bestond in 2015 85 jaar, 1930 opgericht. Die hadden een eh, zangeres en dat was Elisabeth Beatty. In 1951 viel ze op het podium of in de orkestbak, in ieder geval bij een optreden. En ze brak haar kaak. En eh, dat orkest had het hartstikke druk. En er eh, waren allerlei shows gepland. En toen eh, moesten ze als de wiede een andere zangeres vinden. En toen was toevallig in Engeland een Rose Brennan. En die ging aan het repeteren met het orkest. En binnen een week had ze het zo ver onder de knie dat ze op pad kon. En die is 15 jaar bij het orkest gebleven. Eh, zo gaat het nou, ook in de muziek. De een is dood, is de ander zijn brood. Wat er van mevrouw Elisabeth Beatty geworden is, dat weet niemand. De, ehm, en die Rose Brennan, die, die er 15 jaar gebleven is... die had een eh, mannelijke eh, muziekmaat waar ze, waar ze duetten mee zong. En dat was meneer Ross McManus. En dat is weer de vader van Elvis Costello. Hoe klein kan het toch zijn in de muziekwereld. Prachtig. We gaan nu naar een eh, beroemd trio. Milt Buckner op, de, op het Hammondorgel. Buddy Tate op de heigende tenorsax. En aan het slagwerk zit Wally Bishop. Een eh, Amerikaanse drummer die eh, het laatste deel van zijn leven in Nederland is blijven hangen uh, in Hilversum woonde, hier nog heel veel speelde, heel veel uh, optredens had, overal met liefde gevraagd werd en die aan zijn einde is gekomen omdat hij in Hilversum uit een horecagelegenheid stapte en zo werd aangereden en dat was het einde van Wally Bishop. We gaan nu luisteren naar Milt Buckner, Buddy Tate en Wally Bishop in een... Uh, met een stuk. Een compositie van Willie Bishop. Too Heavy Blues. the Too Heavy Blues. Waar kennen we dat van? De One O'Clock Jump. Luister nog steeds naar ZFM eh, Jazz op zondagochtend vandaag. Samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. We gaan nu naar een eh, andere setting. Stelt u zich voor, een, eh, wel mooi op deze... Ja, dat is mooi op deze, deze vaderdag vooruit. Stelt u zich voor een... wat norsige man... die uh, behoorlijke hoeveelheid alcohol heeft geconsumeerd... en eh, een hele slof sigaretten heeft weggepaft. En eh, dan moet er wat gebeuren. En wij gaan het horen in de, het droeve relaas van meneer Rubber Rubber Legs, Rubber Legs Williams... bij het orkest van Dizzy Gillespie. En uit zijn tenen komt het. This is the blues. How your baby used to live. Ooh, I tell you that's the get the blues to your neighbor next door, then you know you got the blues. You've got the blues. It'll make you feel so bad. You could live right there. somebody, please distribute a little bit on me, cause I got the blues. Lord, I wanna tell you I've got the blues. I've got the blues so bad. Ooh, I could lay it down and die. I've got the blues so bad it hurts my tongue to talk. I've got the blues so bad it hurts my feet to walk. Oh, everybody in my neighborhood knows. Everybody in my neighborhood knows. I've got the blues. I wanna tell you, Miss Brown. I wanna tell you, Sister Jones. for the Memory. Oscar Pettifor en Coleman Hawkins. En dan gaan we naar 5 Foot 2, Eyes of Blue, Joe Los. luisteraars. En zometeen nieuws als het goed is en reclame.